Música lucid dreaming together with Anya. They showed a little bit of that before in Portal, but if you're interested, sign up with them. They'll be back in Ruijvoort. is the Day of the Poetry. In het Nederlands. Dat was natuurlijk het liedje Het Kleine Witte Zeil. Maar later gaan we ook eh, wat gedichten van Hans voordragen in de salon. Om 9 uur. En daarna gaan we ook nog gedichten van Carolijn horen in het Kabouterhuis. Om 10 uur. Ruigoort is een plek van de dichters. En het volgende lied dragen wij op aan Hans Plomp. The Water Song, geschreven hier vorig jaar, precies een jaar geleden. teach me to be water, to run through the storm, to fly between the branches. Don't only water to run through the stones, to glide between the branches. Don't hold me back. Teach me to beat the sea. Why so deep? I keep the deep. We are gonna give the stage to Manon, who is going to play a song for us. I believe a song in Portuguese. con los años, cambia el por su rebaño y así que todo cambia, que yo cambio no se extraño. van het eitje naar het nest. Verandert niemand, verandert de rest. Verandert de zon, bedolven door de maan. En als alles dan verandert, blijf jij dan nog bestaan. Verandert, alles verandert. dran, wird alles für यहाँ से वहां से यहाँ रात से दिन दिन से रात बदलती है बदलती है बदलती है Verandert, alles verandert. Verandert, alles verandert. alerta. For all the women in Mexico, for all the women in Brazil, for all the women in India, all the women all around the world. Me fuego en el pecho, soy la causa de este momento, soy parte de este movimiento. Soy la revolución de las avenidas. Por tu dolor se enciende mi valentía. Somos de todo el mundo y de cada esquina. Ah, María Violeta que ahoga la impunidad. Here we go. a Venimos pisando fuerte next to her. And then I wrote this text because they are still fighting about the land next to Cherny's uh, village. And it's because they want to eat the soya and the sugar plantations there. And actually the, the original people from the land, they have the right to stay on this land. They have one from the government that they can have the land back but they are not giving, the farmers are not giving the land back. So we were very touched, all of us, when we were in the bus with Shirley at the tour. And I wrote this song about it. So, yeah. Less happy, I'm sorry, but... <laughs> we love this planet so much. And it's here for all of us. Get earthy. A little bit happy. Be happy. We love the trees, we love the plants, we love the animals, even the ants, and we're sharing this beautiful earth. Love, love, love, love the earth. Yes, it's so much worth to all of us. Yes. Love, love, love love the earth. It's so much work to all of us. Oh, yeah. But we are not taking care of it. With the trees, we are wiping our shit. We flush it down with drinking water. Oh my god. Our waters get polluted every day our children, they are here to stay. And they, they just wanna swim, wanna swim, wanna swim. Yes! Swim, swim, swim. Let the children swim. Let them swim. They wanna get in. Let them, swim, swim, let them swim. Get earthy. Yes! Be happy. going down a bit. We don't need to buy some more. Shopping is creating a war. Mining and plantages. It's killing the indigenous. Overtaking the land. Giving the soil and the plants. The animals and water disappear nothing survives over here. No Look, look what's here. There is abundance that is clear. Let's slow down a bit and take good care of it. If we work all together, we can make the planet better for generations to live. So, happy. Yes. Get ready. Be happy. Ay! Ay! Get ready. Be happy. Get earthy. Be happy. For the children and all the next generations. Thank you, thank you, thank you. Give it up for the children! And for yourself, thank you, Thank you, thank you, thank you, Okay, what about, give it up for Fadim! I, am, I find it so cool that some people are brave enough to walk up in the middle of the set with their ukulele. Nafradim does stuff like that. She's always there and she always surprises us. Now it's time for Cariñito! pescador. truly believe this place should stay forever. And um, unfortunately, we are not gonna play a, a song now because we are all gonna go to the salon because in four oh, minutes. <laughs> in. Uh, in four minutes, we're gonna do an homage to Hans Plomp in the salon. Hans Plomp was one of the founding fathers of Ruigoord. He was a poet and also a close friend. Please follow us in a parade to the salon. To the salon. Vamos salón. Vamos lá. Von, uh, yeah. For Hans. Eh, siga as mulheres. Siga as mulheres. É, eh, por favor. Português? Segue as mulheres. Elas sempre têm razão. Graças. knijpen. like bent strikt met de elektrische. Nee, je lult. hierheen. Dus hij was eh, vanaf 1944 tot nu 80 jaar oud. En op zijn 30ste kwam hij dan ruiger binnen. En in die 50 jaar zo ontzettend veel georganiseerd. Maar bijna alles had te maken met poëzie. Dus al die vurige tongen, al het woord in ruigoord. Alles waarvan we nu even niet weten, wat gaan we daarmee doen? Maar wie weet is er nog een legacy. Ik denk het wel, want Poëzie heeft uh, hier post gevat. En uh, Marcia zijn, eh, ja, jeetje, je, je bent zijn weduwe. Het is een raar gewaarwording, denk ik. Zo. Had iemand je dat al genoemd? Eh? Ja, ik had mezelf wel één keer. Ik zei, oh shit, ik ben een weduwe nu. Klinkt wel eh, heel erg. Maar eh, laten we even um, omturnen naar hoe Hans was. Hans is dus echt super vrolijk gestorven. En eh, zijn hele ziekteproces was ook helemaal niet zwaar, omdat hij helemaal niet bang was voor de dood. En ehm, wat Maddie net deelde met jullie, dat is echt, echt, echt transplomp. Echt transplomp en voeten uit. Ik heb eh, nog nooit in mijn leven iemand ontmoet die zo goed mensen die het moeilijk hebben of mensen die eh, een beetje afdwalen of zo, om die totaal andersom te benaderen dan eh, wij vaak gewend zijn in deze maatschappij. En eh, in de laatste week van Hans kwamen er allemaal berichten en brieven en appjes. En het was echt, echt ongelooflijk. Soms iemand die al heel lang uh, en heel vaak hem zag, maar soms ook iemand voor één keer. is levensveranderend. En eh, Hans had nu eigenlijk een blokje hier in de salon, maar hij is dus dood. En eh, daarom eh, zijn wij nu eh, hier even in deze ja, vertegenwoordiging Hans even. En daar voel ik me eigenlijk wel goed bij. Want Hans die heeft echt heel duidelijk aangegeven en nou, niet aangegeven, maar ik voelde het gewoon van ehm, zet die spirit voor, voort. En hij was helemaal content met hoe het nu is op Ruighoort. En ehm, ik denk, laten we gewoon heel even voor hem klappen. Yeah! Een relatie hebben met Hans, getrouwd zijn met Hans. Het was echt elke seconde goed en fijn. En eh, ik voel dat die liefde ook eh, in ons allemaal, niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen was het fijn. En eh, in het begin was het even heel moeilijk. En toen onze relatie bijna uitging, toen zei hij van, ik hoorde een stem van, hey, plomp, je is niet alleen voor jou, ze is voor de hele community. En dat zijn we allemaal, net als Michael en allemaal andere mensen hier. En ehm, dat vond ik eigenlijk heel mooi. Dus eh, ja, ik heb eigenlijk aan Hans ook deze plek te danken. En, uh, wij allemaal, hè? En eh, Sylvia en wij allemaal. En wat echt niet mooi kunnen zijn. Goed, ik ga even drie gedichten van hem voorlezen. Niet dat ik daar nou zo heel erg goed in ben, maar ik vind het wel mooi om het eh, als een soort eerbetoon aan hem te doen. En eh, ik eh, wil nog, voordat ik het ga doen, één ding delen. Tijdens de ceremonie gebeurde er wel iets heel moois. Want ik hou heel erg van mieren. En Hans wist dat ook. En toen, mieren, ja, die kleine beestjes. En net voor, nadat ik had gesproken, waren er dus allemaal mieren op een plant in de kerk. En die begonnen allemaal zo, die, die, die vlogen op. En dat zijn dus meren die vliegen één keer per jaar en daarna zijn ze dood. Mannen! En die stegen dus zo. ik vond het zo mooi. Ik vond het echt heel mooi. En eh, wij noemden Hans een uitvaart, een feestpaard, wat hij overigens zelf verzonnen had. Dus we proberen gewoon eventjes het niet te maken. die best ook en verhuizen, maar het is ook hem heel goed gelukt om precies te doen waar hij zijn hele leven over schreef. Dit is de beste aller tijden. Terwijl rondom, om, rondom de oude maskers barsten, genieten wij van alle culturen het beste. Avocado's, yoga en peyote, cacao, tantra en soefisme raga, reggae, lai en klezmer. Dit is de beste aller tijden. Geen woord dat ik niet zeggen kan, geen boek dat ik niet lezen mag, geen god of duivel opgelegd, geen honger en geen marteling, geen vijand en geen oorlog, geen huwelijk en geen verplichte voortplanting, geen armoe en geen rijkdom. Dit is de beste aller tijden, maar bijna niemand weet het. Natura artis magistra. Spinnen dragen hieroglyphen, pauwen koninklijke kleuren. Klanken vormen, smaken geuren. Iedereen vindt ze naar believen. Belladonna Monningskap, levende raadsels vol Oceaan en stilte traan, leven, sterven, zon en maan, lente, windje en orkaan. Zuster natuur draagt alles aan, heersers over ons bloed, over geesten, liefde, moed. Doet ze kwaad, dan doet ze goed. Met eeuwig geduld onthult zij ons het wonder van leven en dood. Wie de schoonheid hier niet ziet, vindt haar ook in het hiernamaals niet. eentje en dit vind ik echt, echt handen voeten uit. Kleine anekdote. Michael opende de ceremonie ermee en ik eh, sloten ceremonie ermee af, maar we wisten het niet van elkaar. Dus dat was ook weer heel prachtig. Zo heb ik Hans iedere dag zien wakker worden, de hele dag door zien lopen en s'avonds ook in slaap zien vallen, om vervolgens weer zo wakker te worden. De grootste tovenaar is wie zichzelf betovert en een wereld schept van vrienden, waar kinderen graag komen. De grootste tovenaar is wie een wereld schept vol werkelijkheden, een rijkdom, niet door geld. De grootste tovenaar is wie een wereld schept waarin het mooiste van zichzelf en anderen tot bloei kan komen. verloren. Marcel Blom Otter. Lieve mensen, ik wil dit eh, blok eh, afsluiten voor zover dat af te sluiten is. Ehm, want we gaan door met eh, nog drie hele mensen. Ah, maar Florian heeft nog een <laughs> hele doordrun. Maar dit is een van mijn favoriete gedichten van Hans Plomp En het is, het, is, een groot plezier om, om die voor te dragen. Jammer dat hij er zelf niet bij is. Paradise Regained. Langs het stille slingerpad dat ik haast vergeten had, raak ik in mijn moederland dat daar ligt in godentrand. Alsof we door dromen glijden langs de grenzen van de tijden dwars door de geheugen zeven in voorbije dagen leven. En de moeheid is verdwenen uit mijn bleke spillebenen, Want de wereld haalt niet meer al mijn visioenen neer. Zuidenwind speelt met mijn haar, rooit mijn ego door elkaar en mijn eigen vrouwtjesbeest brengt mij binnen op het feest, waar ik naast een goed glas wijn nectar slurp met ambrosie. gevraagd om de dood dus niet te zwaar te maken. Dus laten we met z'n allen de joyfulness in onszelf. Eh, ik doe ook heel erg mijn best om dat te doen. En ik voel hem. En eh, ja, laten we proberen om eh, er iets van te leren. Dat je dus niet zo bang voor de dood hoeft te zijn. En dat je haar ook mag omarmen. En dat het dan als iemand dood is, zoals Hans is het nog steeds voelbaar. Het blijft gewoon bestaan. Hij gaat niet weg. Wij gaan niet weg. Het is gewoon. Laten we de spirit van Ragoort gewoon met z'n allen voortzetten zoals Dankjewel, Dankjewel, mensen. Dankjewel, Kagistel. Dankjewel, dankjewel. Lieve mensen, we gaan opbouwen naar Couple Positive. Wat een goede opvolging. Ze zouden iets met de Hans hebben gedaan vanavond, maar eh, ja. Ik denk, uh, als we straks winter een vlinder zien, dan doet hij misschien toch nog even mee. Hij zou een scheetje Dank jullie wel. We gaan door het volgende. Tot later.